Maar wat Hugo de Jonge hier doet is wat we vaker zien als hij het land wil voorbereiden op eh, coronamaatregelen. De geest eh, rijp maken. Als er al versoepeld kan worden, wil het kabinet waarschijnlijk eerst af van de verplichte sluitingstijden en maximale capaciteit van bezoekers bij evenementen. Die is nu 75 procent. In Rotterdam, Vlaardingen, Nissewaard en Krimpen aan de IJssel komt extra tijdelijke opvang voor vluchtelingen. Er is een flink tekort aan plekken in AZC's en daarom zijn er veel extra opvanglocaties nodig. Dat zien veel gemeenten niet zitten, maar deze vier dus wel. Waarschijnlijk zijn de locaties maar zo'n twee maanden nodig. Pizzaatje of rijsttafel bestellen. Hopelijk heb je al gegeten, want iets bestellen is nu even lastig. Er is een storing bij thuisbezorgd.nl. Mensen kunnen wel een bestelling plaatsen en betalen, maar de restaurants krijgen die bestellingen niet binnen. Is al een tijdje aan de hand, dus zit je nog op je friet of sushi te wachten? Bel dan even, zegt thuisbezorgd. En over tien dagen is het zover. Dan staat Rico Verhoeven opnieuw in de ring. In Gelderdam. verdedigt hij dan zijn wereldtitel. De kickboxer is in vorm, zegt hij. I'm ready. Ik heb er zin in. Ja, ik ben on fire. Dus ehm, dit is gewoon ja, weer het moment. Je hebt die, al die maanden weer opgebouwd naar dat ene moment dat je weer mag knallen. Nou, die komt nu weer lekker heel dichtbij. Dus dan ben je gewoon eh, ja, echt opgeladen. Ja, dit keer mogen er ook weer toeschouwers bij zijn. Er is plek voor 27.000 mensen. Rico neemt het op tegen zijn rival Ben Sadik. Echte goede vrienden zijn de twee niet. In de stare-down van het vorige gevecht spuugde Sadik in het gezicht van de regerend wereldkampioen. Het weer vanavond en vannacht is het bewolkt. In de noorden kan een buitje vallen. Morgen blijft het zo goed als droog. In de middag schijnt de zon. Het wordt 14 tot 16 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. De meeste files zijn opgelost op de A10 de ring van Amsterdam. Daar rijdt het nog langzaam tussen Landsmeer en de Koentunnel. 2 kilometer met 10 minuten oponthoud. De N201 hoofddorp richting Uithoorn. Bij Uithoorn 3 kilometer file met daar 10 minuten vertraging. En op de N207 Hillegom richting Alphen aan de Rijn. Tussen de A4 en Rijnstaterwoude 3 kilometer file. Met daar 5 minuten extra reistijd. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort, zin in Zandvoort. is Zin in ZFM.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 for now De haren.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 maar nu weet ik wat liefde is.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 な。 De badplaats. Ook in de zomer. CFM. 106.9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 through the morning jouw keuze ZFM. hele smoelwerk staat op janken. En dan vertel je mij zo doodleuk als je kan. Voor haar de liefde te bedanken. Toen geef je hart niet zomaar weg. Wees niet te goed van vertrouwen. Toen kijk die kerel aan en zegt Is dat er een En ze heeft daar haar eigen duikerschool. En geen stuiver om op te zitten. Maar ze leeft een leven van haar droom. Haar lieve vader is niet meer. Maar ze ziet zijn kalme wijze ogen. Telkens, telkens weer. Toen geef je hart stoppen moet met je dromen. Dat je wereld vol en smerig is. En dat je nooit heel ver gaat komen. Dat je moet waken, waken, want de toekomst is alleen voor zij die spaart. Nou, we sparen door voor morgen. En we vergeten leven is vandaag. Dus geef je hart